Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De van corruptie verdachte Russie vergadering gezegd... dat hij volgend jaar kandidaat wil zijn voor de VVD in Roermond. De lokale VVD-leden bepalen in september wie er op de kandidatenlijst komt. Van Rij trad vorig jaar af als wethouder in Roermond en als Eerste Kamerlid. Het OM onderzoekt of hij geld of diensten heeft aangenomen... en informatie heeft gelekt over een burgemeestersbenoeming. De Libiër die was veroordeeld in verband met de Schipholbrand in 2005 is vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Den Haag is het niet aannemelijk dat hij de brand opzettelijk heeft veroorzaakt. Bij de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost kwamen elf mensen om het leven. De Duitse politie heeft gisteren in Keulen een lid van de motorclub Bandido's opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat hij zondag was betrokken bij het neerschieten van een Hells Angel in Oberhausen. Ook de Nederlandse motorclub Satudara wordt met die schietpartij in verband gebracht. De politie denkt dat de aanslag heeft te maken met een bendeoorlog... tussen de Hells Angels aan de ene kant en de Bandidos en Satudara aan de andere kant. In Berlijn wordt een klein deel van de wereldberoemde East Side Gallery weggehaald. De gemeente wil op het terrein van het kunstwerk appartementen bouwen. Vanmiddag moet de muur over een lengte van 23 meter zijn verdwenen. De East Side Gallery is het langste originele stuk van de Berlijnse muur dat nog bestaat, 1,3 kilometer lang. Na de val van de muur in 1989 is hij beschilderd door meer dan 100 kunstenaars. De kunstwerken die nu worden weggehaald worden later op een andere plek teruggezet. Het weer. Vanuit het noorden breekt vanmiddag de zon door. Het wordt 4 tot 7 graden. In het weekend verandert er weinig. Volgende week wordt het zachter. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Eh, goedemiddag. Oftewel, goedemiddag. Het is 1 maart vandaag, jongens. We zitten alweer in de derde maand van het jaar. Wat gaat er toch allemaal snel, hè? Ja. Maar in ieder geval, goedemiddag. Dit is Zandvoort Lunch. Wederom op deze vrijdag, de 1 maart. Zonder Angela natuurlijk, want die staat ergens te strijken. Nou ja. Dus eh, die is er niet vandaag. Eh, nooit op vrijdag trouwens. Maar dat geeft niet alleen die jingle nog eens een keer veranderen. Maar ja... Goed. Het is allemaal gezellig weer. Het is een beetje grauw, ziet het er nog uit buiten in Zandvoort. Maar eh, dat komt vanzelf goed. Nou, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, eh, eens even kijken wat we allemaal eh, hebben. In ieder geval het weer straks om half 1 voor de rest, eh, nou ja, maar even kijken of onze razende reporter eh, meneer Van Es eh, nog thuis is. En wat leuke dingen heeft. Misschien wat agendapunten. Je weet het maar nooit. Er zou iemand mij wat toesturen, maar... gebeurd? heb ik niet, dus nou ja, we zien het allemaal wel. Maakt het allemaal uit. En we hebben natuurlijk gewoon eh, lekker eh, wat muziek en zo. Wat hot nieuws. Als dat er is. In ieder geval is het vandaag de dag dat eh, de nieuwe cd van Ruben Hoekenband uitkomt. Het is 1 maart, hè, komt die officieel uit. Dus daar gaan we weer wat van draaien straks. En eh, verder hebben we natuurlijk onze day van Shania Twain. Come on over. Al de hele week trouwens. Maar het is elke dag weer een day. In ieder geval, uh, leuk dat u weer luistert. Leuk dat u er weer bent. Mocht u verzoekjes hebben, nou, eh, kan altijd natuurlijk. 023 573 1393. Of 0393 moet ik zeggen. Nee, dat is niet wel, wel, wel goed zeggen, Jans. Want anders bellen die mensen nooit. Dus mocht u verzoekjes hebben, 023 573 0393. Dat is het goede nummer. En als u mij toevallig op Facebook heeft, dan kunt u het natuurlijk ook via Facebook doen. Ja, we zijn uiterst modern hier in Zandvoort. Zelfs Facebook hebben we. Hij de vandoor, Roel. Dag, Roel. Pas op, hè. Hou de huizenkant. Denk om de tram. Goed, nou, eh, dat, dat was Roel, dames en heren. We gaan lekker muziek draaien. Eh, ik zag toevallig van mijn vriend Charles vanmorgen iets op Facebook. En ik denk, hey, leuk, leuk nummer om mee te beginnen. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. when they just don't go. they go to Nou, het is vandaag al vrijdag. Dan heb je in ieder geval Friday on Your Mind. Dat is natuurlijk al gezellig. Easy Beats, Australisch beentje. Uh, eh, zij later nog bekender geworden met eh, Hello, how, how, are you? Weet je vooral vanwege de CNA reclame ehm, oh, dat mag ik helemaal niet zeggen. Potverdoor, die sta ik hier reclame te maken. Dat kan helemaal niet. Goed, maar in ieder geval, dit waren Easy Beats. En het eh, heette Friday on My Mind. En is de nieuwe van Carol Emerald. Tangled Up.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 Shake it.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 Eh, Karel Kraaihoff. Eh, speelt geloof ik ook mee op, dat, uh, op die bandonion. Zo heet dat tegenwoordig. Zo'n Argentijns tango accordeonnetje, weet je wel. Ehm, De, die ook gebruikte bij het huwelijk van, van Willem-Alexander en Maxima. Oeh, die traan, weet je nog? Oeh, prachtig. Ehm, in ieder geval, dit was haar nieuwe single van Karel Emerald dan. En dat dat heette Tangled Up. lying on the morning sun. I well. am a man you see, and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies at doobie past three, a lion in the morning sun. One day I'll get fat and sit in my chair, lying in the morning sun. smell the grass between your toes It's a part of you and a part of me La la la la, where are the ladies With all these epigravies for a drink Whoa in the morning sun. Een leeuw in de, in de ochtendzon. Ja, ik dacht eerst dat hij zei dat hij in de ochtendzon lag. Maar het schijnt een leeuw in de ochtendzon te zijn. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, maakt het allemaal uit. We hebben ook nog een, uh, we hebben ook nog een week cd of een cd of hoe je het ook noemt. Noem je wel. In ieder geval is dat deze week eh, Shania Twain met de prachtige cd eh, Come On Over. Don't be stupid! heet het nummer. Don't be stupid, you know I love you. You're so complicated You hang over my shoulder when I read my mail I don't appreciate it When I talk to other guys you think they're on my tail The take zegt ze dan. Hè, Shania nou 2. nou lekker. Het is een heerlijke cd, dames en heren. Kom maar over. Er staat echt geen misser op. Alles wat erop staat is gewoon leuk, goed, mooi. Weet ik het. Ik vind het een fantastische cd van uh, Shania 2. Ik eh, lees net, uh, want soms zijn sommige mensen die zijn heel erg aardig. En die voorzien je dan wat van informatie. Dat is altijd heel erg schattig natuurlijk. Dat is heel erg leuk. en zo lees ik dus dat het vandaag de verjaardag is van Roger Daltrey. Hij is 69 geworden. Nou, Roger, van harte, jongen. Happy birthday, hoor. You can show me the way. Give me a sunny day. what does it mean without your love? I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to feel could sail today, where would I go without your love? does it mean without your love? If I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? your love And what does it mean without your love Where would I be belde net op, hè, Roger Daltry. Ja, hij vond het zo geweldig dat we eraan dachten dat hij jarig is vandaag. Eh, vond, vond hij leuk, hoor. Hij belde op. Hij zit te luisteren natuurlijk daar ergens, hè, Roger Daltry, Ja, gezellig. Oké, okay, nummer dat heet eh, Without Your Love. En dat is prachtig, Roger Daltry. Vandaag dus 69 geworden, jongens. Jongens, jongens. En hij houdt het nog steeds vol. Want eh, ook bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen in Londen van vorig jaar... was hij nog weer geheel en duidelijk en luid en duidelijk zelfs aanwezig. time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found. Prachtige plaats. Uh, eh, I Know You Were Trouble. Uh, ja, nou ja, dat, je zat, zou je maar gezegd worden. Heb je toch een probleem? Als je dat gezegd wordt. Nu, ik wist wel dat je problemen zou opleveren. Ja. Het is eh, tijd voor het weer, jongens. Want uh, is toch wel belangrijk. Oeh. <laughs> schiet het weg. Dat is nou weer niet leuk van het weer. Dat het wegschiet heb ik het voor mijn neus, schiet het weg. Nou, daar komt hij. Eh, vandaag en morgen gaat het, uh, zijn er wolkenvelden. Er zijn uitgestrekte wolkenvelden aanwezig en af en toe breekt de zon even door. In eerste instantie valt er nog wat motregen in het zuiden, maar dit trekt naar België weg. De middagtemperatuur ligt rond de 5 graden. De wind is noord en neemt toe naar matig. In de kust naar matig tot vrij krachtig. Komende nacht verloopt in een groot deel van het, eh, verloopt in een groot deel van het land bewolkt. Maar met name in het noordoosten komen er ook opklaringen voor. In gebieden waar het opklaart kunnen mistbanken ontstaan en daalt de temperatuur tot enkele graden onder het vriespunt. Nou, dat lijkt me heel gezellig. Vandaag is de dag dat de nieuwe cd van Ruben Hoekenband uitkomt, it. Luister en huiver en geniet van deze werkelijk helemaal te gekke blues. Ruben Hoekenband, Soul of a Man. to me. 我。 Mm. got no place to turn to in this crazy world. And clouds are loaded with tears full of pain. can I turn to? Where can I go? Ja, dit is ongelooflijk goed. Echt, dit is blues in optima forma. Eh, vind ik eigenlijk dat, dit Nederlands is. Ongelooflijk. Ruben Hoekenband met... Uh, eh, met hun nieuwe cd. En dat nummer, dat, eh, die, die cd heet Loaded. Die is vanaf vandaag dus officieel overal verkrijgbaar. En het nummer dat heet Soul of a Man. Nou, dat is echt geweldig. Ehm, als u van live muziek houdt, dames en heren, nou, er is heel wat te doen, live muziek. Want vanavond is het eh, weer de jam sessie bij Café Omstee in Zandvoort. Daar, moet u, uh, daar kunt u dus genieten van... Eh, van lekkere jazzmuziek in omsteden. Dan moet het wel eh, vroeg zijn, is niet zo groot. Dus als u een plaatsje wil hebben, moet u een beetje op tijd zijn. Ehm, om 9 uur dus, vanavond. Dan hebben we... Eh, even kijken hoor. Dan hebben we morgen nog een dansavond in de krocht. Morgenavond dus, zaterdagavond. Dansavond in de krocht van het danscentrum van Rob Doldersum. Dus dat is ook wel weer leuk. Gaat u zin hebben om te dansen, dan gaat u morgen naar de krocht. En dan zondagmiddag is het jazzmatinee bij Oomstee eh, om drie uur. Maar daar hoort u straks misschien nog wel meer over als onze razende reporter... Eh, eh, meneer Van Es in de uitzending komt. In ieder geval is, het weer, is er weer lekker wat te doen. Dus u hoeft u niet te vervelen. En wat ook nog heel belangrijk is natuurlijk... het is in Haarlem, dat mag ik toch ook wel even vermelden... voor de mensen die van klassieke muziek houden... Eh, in Haarlem is het het Bachweekend. weekend met name in de Philharmonie vinden een aantal eh, grote concerten plaats met allemaal muziek van Bach. En het leuke is dat als je zelf gek bent om Bach spelen... Dan kun je eh, morgenmiddag van, van 3 tot 4 en van half 6 tot 8 terecht in de Philharmonie. Daar staat de concertvleugel beschikbaar. En dat heet Blufje door Bach. Dus dat is heel leuk. Dan kun je dus gewoon eh, ja, even je melden. En als je dan zin hebt om een mooi stuk van Johan Sebastian Bach te spelen... dan kan dat gewoon. Op een prachtige concertvleugel. En ik heb gehoord dat het ook op het orgel mag. Op dat prachtige café Kool orgel in, het, in de Philharmonie in Haarlem. Dus zeer de moeite waard allemaal. Als je, dus je hoeft je echt niet te vervelen of je nou van jazz houdt of van Bach. Of dat je gewoon zin hebt om lekker te gaan dansen. Dan eh, kun je alle kanten op. Dat is zo. Dit is Rolls Royce. Een liedje over een eh, autowasserij. Nou ja, ik kan overal liedjes over maken. Nou weer een Car Wash. Rolls Royce. We maken natuurlijk. veel eh, Over een car carwash en zo. Ontzettend gezellig. Een liedje over autowasserij. Nou, oké dan. Prima, dit is de nieuwe van Bon Jovi. I don't wanna be another wave in the ocean. I am a rock, not just another grain of sand. wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. just another grain of sand. Hell yeah, i be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, I but I to take another in the ocean. I am a rock, not just another grain of sand. I wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand. Weekend, dames en heren. Ook alweer in allerlei hitparades en zo. En eh, hij blijft het maar lekker doen, hè, die Bon Jovi. Gewoon lekkere muziek maken. En ehm, ja, er zijn eh, vandaag eh, nog meer nieuwe dingen op het programma, dames en heren. Ik heb ook begrepen dat mijn grote vriend Jacques Kloes bijvoorbeeld vandaag met een nieuwe plaat uitkomt met de Rock'n'Roll All Stars. Maar die heb ik helaas nog niet. Eh, maar dat komt waarschijnlijk wel. Maar die komt in ieder geval vandaag dus ook uit. En uh, er gaat ook een nieuwe band eh, vanaf ongeveer september in Nederland toeren. En ehm, daar zijn ook al een paar opnametjes van gemaakt. En die ga ik u graag laten horen. De Rick van der Linden Tribute Band. Als alles goed gaat. Ja, dat gaat helemaal goed. En we hadden het net toch al over Bach. Dus ik zou zeggen... Laten we maar iets van Bach draaien dan. Rick van der Linden Tribute Band. september ongeveer eh, van start zal gaan. Eh, dames en heren, wel mooi. Eh, u kunt er het een en ander over lezen op tributeband.nl. Of u kunt ook even gaan naar www.exception.eu en dan kunt u daar een linkje volgen. En dan komt u op de website van de nieuwe band terecht. Rick van der Linden dus. de muziek mag nou helemaal niet vergeten worden van die man. <clears throat> dit was zijn arrangement van de R van Johan Sebastian Bach. Ja, Ok mag. Oké. Okay. Uh, eh, Aujourd'hui c'est le bal des gens bien. Demoiselles que vous êtes jolies Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Ah, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Ah, vous permettez, monsieur, promettant d'être sage, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vont par-delà les violons. On doit dire, entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille et eh bien qu'il me sourie, ah, je sens bien qu'il se méfie. Ah, vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Just avant le mariage. Nou, ik lees net dat de A2 bij Nederweert is afgesloten vanwege een eh, brand in een varkenstal. Nou, kun je lekker geroosterd varkenslapje halen daar. Hè? Toch? Oké. Okay. Eh, de eh, Ademovenstad. Uh, pech permettez, monsieur. Doet me altijd weer denken aan het jaar 1964 toen Adamo een concert gaf in het toen nog hetende Concertgebouw in Haarlem. Ja, daar heb ik hem gezien. als was ik 16 jaar, niet te geloven. Heb ik hem gezien, onze Adamo. Geweldig. De presentatie eh, was toen van eh, Jos Brink. En die kon de zaak maar moeilijk in, in de hand houden. Want iedereen ging op de stoelen natuurlijk. En dat mocht helemaal niet in dat plechtige concertgebouw. Maar goed, we deden het toch. Dit is Labyrinth samen met Emily Sunday.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 see beneath your beautiful tonight so long You couldn't stop if you tried it You built your wall